Thank you. just songs en de the song comes a long En denk dat het niet zo goed Ik zie je staan van ons ver Ik zie je staan maar het ons ver Ik blijf bij jou tot het dood Ik blijf bij jou tot het licht possibility. I'm not Christmas.